Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Utrecht is het onrustige organisatie Pegida. Vrijwel direct na het begin braken opstootjes uit... toen tegendemonstranten in de buurt van de bijeenkomst kwamen. Op het Vredeburg werd geduwd en getrokken... en de tegenstanders maakten de Pegida-aanhang uit voor nazi's. Twee mensen zijn opgepakt. Beide groepen bestonden uit zo'n 75 mensen. De politie heeft ze uit elkaar gehaald. Het Iraakse leger zegt dat het een konvooi met de hoogste leider van de islamitische staat heeft gebombardeerd. Abu Bakr al-Baghdadi zou op weg zijn geweest naar een bijeenkomst met andere IS-commandanten. Toen hij dicht bij de grens met Syrië vanuit de lucht werd aangevallen. Volgens het ziekenhuis waar gedode IS-strijders heen zijn gebracht bevond Baghdadi zich niet onder de slachtoffers. In april werd ook al gemeld dat hij zwaar gewond was geraakt of mogelijk zelfs was gedood bij een Amerikaans bombardement. Maar later bleek uit geluidsopname dat hij nog leefde. Anonieme bronnen binnen de Turkse Veiligheidsdienst zeggen dat de aanslag van gisteren in Ankara het werk is van terug op islamitische staat. De aanslag vertoont opvallende overeenkomsten met die in Suruç in juli, die ook aan IS wordt toegeschreven. In Suruç ontplofte toen een bom bij een conferentie waar veel Koerden bij waren. Er vielen 32 doden. Bij de aanslag in Ankara kwamen gisteren 95 bezoekers van een pro-Koerdische vredesdemonstratie om het leven. Een Amerikaanse correspondent van de Washington Post is door een rechtbank in Iran veroordeeld, maar over de inhoud van het vonnis wordt niets medegedeeld. Jason Rezaian, een Amerikaan van Iraanse afkomst, werd juli vorig jaar opgepakt op beschuldiging van spionage en zit sindsdien vast. Een functionaris van de rechtbank wil alleen kwijt dat het vonnis onherroepelijk is, maar welke straf Rezaian nu boven het hoofd hangt wil hij niet zeggen. De Washington Post noemt het vonnis raadselachtig. Eerder zei de krant al dat de rechtszaak een schijnvertoning is. Het weer, het is zonnig, maar ook vrij fris. Er staat een stevige oostelijke wind en het is maximaal 12 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder en plaatselijk kan het ook licht vriezen.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 Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Utrecht-Noord 9 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar ligt grind op de weg, dat wordt opgeruimd. Verkeer richting Utrecht kan omrijden vanaf knooppunt Eemnes via Amersfoort over de A1 en de A28.